Kasper Meijer met het NOS-journaal. Canada en Mexico reageren fel op de aangekondigde importheffingen van de Verenigde Staten. Vanaf dinsdag geldt in de VS een importheffing op producten uit Canada, China en Mexico. De Canadese premier Trudeau heeft in een reactie aangekondigd dat er ook een 25% heffing komt op Amerikaanse producten in Canada. En ook roept hij inwoners op om vooral Canadese producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan. Mexico heeft ook maatregelen aangekondigd. China wil de nieuwe heffingen gaan aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie. De man die wordt verdacht van het doodsteken van een 11-jarig meisje in Nieuwegein... kende het slachtoffer zeer waarschijnlijk niet. Dat zegt de politie die nog volop bezig is met het onderzoek. De aangehouden verdachte is een man van 29 van Syrische afkomst. Volgens buurtbewoners zouden er al eerder meldingen zijn gedaan... over verward gedrag van de man. Het slachtoffer liep gisterenmiddag op straat toen ze werd neergestoken. Ze overleed ter plekke. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van een dodelijke raketaanval op een school in Suja, een Russische stad in de regio Koersk, die wordt bezet door Oekraïne. Bij de aanval kwamen vier mensen om het leven, ook lagen er honderden mensen onder het puin. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland opzettelijk de school met burgers heeft aangevallen Rusland spreekt dat tegen en zegt dat de raket van Oekraïns grondgebied afkwam. In het noordoosten van Australië zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Tot nu toe is er één iemand omgekomen toen een reddingsboot omsloeg. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval in de deelstaat Queensland. In 24 uur tijd viel er meer dan 700 mm regen. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met lichte vorst. In het noorden is het mistig. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt een graad of 5. Morgen een mix van zon en wolken bij opnieuw een graad of 5.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 De lentewind die waaide, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die jij me toeblies niet meer meekreeg toen ik wegreed. Je keek me na was alleen. Alleen met mijn vrienden.